Het begin van het einde van de pandemie noemt de Britse regering het. It's the beginning of the end of this pandemic. We're not there yet. It's so important that people keep doing the things we know we need to do, following the rules and the basics to make sure we keep this under control. But we can now see the light at the end of the tunnel. Bewoners en medewerkers van verpleeghuizen krijgen als eerste een prik. De Britten krijgen het vaccin van Pfizer. Dat heeft Nederland ook besteld, maar ons land wacht nog op de Europese check. Explosies bij twee Poolse supermarkten in ons land vannacht. In Alsmeer brandde zo'n supermarkt helemaal uit. Niemand raakte gewond was ook een harde klap in Heeswijk-Dinter in Brabant. Verslaggever Vincent van Rijn staat bij die Poolse supermarkt. De hele straat is eh, ja, vol met puin, met glas. De winkelpui is er uitgeslagen. Daarboven liggen een aantal appartementen. En ook die ruiten ja, van zeker vijf huizen zijn, eh, zijn er helemaal uitgeslagen. De Poolse supermarkten zijn van dezelfde keten. We weten niet of er een verband is. Sommige horecaondernemers hebben gisteravond het licht in hun zaak vijf minuten aangedaan. Met een duidelijke boodschap aan het kabinet. Dit willen we. Wij willen weer die lichten aan. We willen weer mensen in ons, in ons, eh, in ons restaurant ontvangen. We willen weer draaien. Met de lichten aan actie vraagt de horeca aandacht voor de moeilijke situatie waarmee cafés en restaurants nu te maken hebben. Veel horecaondernemers zeggen dat ze bang zijn definitief de deuren te moeten sluiten door de coronamaatregelen. De nieuwjaarsduik in Scheveningen gaat niet door vanwege corona. De organisatie baalt, maar zegt dat er wel een prima alternatief is bedacht. Iedereen die zich heeft ingeschreven krijgt een soepblik met water uit de Noordzee thuisgestuurd... zodat je op 1 januari om 12 uur s middags alsnog een frisse duik kan nemen. In je tuin, op je balkon of in je bad. Het weer. De dag begint koud. Het kan ook glad zijn en mistig, dus pas op als je de weg op gaat. Daarna komt de zon er soms doorheen en het wordt 2 tot 4 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Na een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen is de rijbaan nu weer vrij bij knooppunt Velzen. Toch moet het verkeer nog rekening houden met oponthoud vanaf knooppunt Beverwijk.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 Een 90-jarige Britse vrouw is als eerste ingeënt met het coronavaccin van Pfizer. Haar inenting was live op televisie te volgen. De vrouw zei dat ze zich bevoorrecht voelt om de eerste te zijn. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen de explosies bij twee Poolse supermarkten afgelopen nacht. In Alsmeer en Heeswijk-Dinter. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Beide panden raakten wel zwaar beschadigd. En de Amerikaanse gevechtspiloot die in 1947 als eerste mens met zijn vliegtuig de geluidsbarrière doorbrak, is overleden. Dat viel na alle hooggespannen verwachtingen best tegen eigenlijk, zei luchtvaartpionier Chuck Yeager eerder.